Dit is Maud met het NOS Journaal. In de zee bij het onder water verdween. Van de 180 onderzochte pluimveebedrijven moeten 138 gesloten blijven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Er zijn eieren ontdekt met daarin de giftige stof fipronil. Maar het gaat, op één geval na, maar om kleine hoeveelheden, benadrukt de NVWA. De bedrijven mogen weer open als de fipronil helemaal uit de eieren is verdwenen. Volgens de NVWA hebben de supermarkten alle besmette eieren uit de schappen gehaald. Denemarken is de eerste finalist op het EK voetbal voor vrouwen. En Breda wonnen de Denen van Oostenrijk. Daar waren wel penalties voor nodig. Want na de reguliere speeltijd en verlenging was het nog steeds 0-0. De tegenstander van Denemarken zou Nederland kunnen zijn. In Enschede is een kwartier geleden de andere halve finale begonnen tussen de Oranjevrouwen en Engeland. FC Barcelona heeft de afkoopsom van 222 miljoen euro van de Braziliaanse voetballer Neymar geaccepteerd. Eerder vandaag leek in zijn transfer naar Paris Saint-Germain een kink in de kabel te ontstaan, totdat de afkoopsom werd geweigerd door de Spaanse profliga, vergelijkbaar met de Nederlandse eredivisie. De profliga zei dat niet te achterhalen was waar het geld vandaan kwam. Het weer vanavond overal droog, maar het blijft stevig waaien. Vannacht kans op wat regen, morgen minder wind. Het wordt tussen de 20 en 23 graden. Wel kan er een buitje vallen. En dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu Alternative FM. Ja, dat uh, eh, verhaal over die Neymar met, eh, met de Spaanse profleague. Uh, eh, dat ze niet kunnen weten waar dat geld vandaan is gekomen. Ach joh, wat maakt jou dat nou uit? Wat de hel, wat de difference? Got a mind of my own, got a mind of my own. I've got ten fingers that could get you right in the zone. I've got tears in my eyes, I know how to cry. I used to choke on my emotions and I don't know why. I don't. I look beetje een fout bruggetje meteen na 9 uur eh, slaan. Eh, van een een of andere voetballer naar, eh, naar dit nummer. Dat lijkt me natuurlijk niet een helemaal een logisch <clears throat> verband wat gelegd wordt. Nee, dit heeft totaal met iets heel anders te maken. Het genderneutraal verhaal. En dat is al in opmars. En ik denk dat X met dit verhaal al aardig wat teweeg heeft gebracht. hij heeft op een gegeven moment ergens met zijn maatje Jet Rebel eh, in een winkel een jasje willen kopen. Toen zei de verkoopster dat is een damesjasje. En dat was bij de heren in het behoorlijke verkeerde keelgat eh, geschoten. Want zij vonden het een leuk jasje, maar de verkoopster niet. Dus was de single eh, geboren en uiteindelijk is dat verkocht, die EP in een genderneutraal jasje. Zo uh, verkoop je dan muziek aan de mensen. Ja, zo doe je dat. En eh, als je goed naar de tekst luistert, dan, ehm, dan heeft het helemaal eh, met, eh, met genderneutrale trekken te maken. En dat past precies in het plaatje van de afgelopen week, want we hadden hier Pride at the Beach. Dus ik denk, die sluit daar namelijk wel beter op aan op, op, dit, op dit gebeuren. Dit nummer dus. Eh, welkom bij het eh, tweede uur. We gaan gelijk eh, verder met, met een blokje van drie. Maar liefst eerst Jolien en dan het beetje ruige werk van Temple Renegade en Peace. En daarna, daar zijn ze weer, met Hide and Seek. Nou, ik zou zeggen, fasten your seatbelt maar. Ja, dat was hem. Uh, en een grote schrik eh, eh, is er op dit moment dat ik ineens mijn muis niet meer kan bedienen. Maar we hebben nog een flitsende techneut in de studio. En de persoon van Marcus. hey, dankjewel hè, fijne, fijne Rick. <laughs> ja. Doe nog even lekker te goed aan een gevulde koek. Maar goed, <laughs> dat, is, dat is dan weer heel erg fijn meegenomen. Even een blokje van, van twee. Jolien hoorden we net met Missy. Ze is al geweest bij Lex Uiting, bij eh, NPO 3 FM. Dus dan weet je al hoe laat het is. Dan eh, gaat het wel hard met, eh, met Jolien. Maar goed, en mij moet ik dan ook bij zeggen... ze heeft ooit deel uitgemaakt van Sue the Night. Ja, toen was Sue the Night nog niet zo groot en populair zoals ze nu is. Maar ze heeft met Suus de Groot samengewerkt. Ik heb een, een, een samenstelling gezien waarbij Jolien zeker daarin te zien was. Daarachter hoorde je trouwens Temple Renegade. Gaat eh, goed met die jongens. Hebben een, eh, een buitenlandse tournee. Op dit moment komen uit Den Haag. En de laatste single die ze hebben gemaakt was Redshift. Eh, zij zijn bezig met nieuw materiaal. Kan ik er nu ook al even lekker bij zeggen. En ik zal dan waarschijnlijk dan toch een van de, de eerste lieden zijn... die dat nieuwe materiaal te horen gaat krijgen. Ties en daarna zijn ze weer terug van weg geweest... met Hide and Seek. Forever, zou Pepe Fiesje zeggen. Nou ja, dat was wel op zijn plaats ook. Want eh, deze jongens eh, waren in de vierde voorronde van eh, de Roep Akda Award van het afgelopen seizoen te horen. Total Seclusion. En uiteindelijk zijn ze ook nog doorgedrongen tot de finale. Want ze hebben ook nog in de finale gestaan. En daar hebben ze nog een optreden weten af te troggelen voor het Young Art Festival. Ja zo raak aan het lopen. Total Seclusion, een band die trouwens uit de buurt komt eh, als eh, internet een klein beetje wil meewerken. Maar volgens mij is hun standplaats eh, ook Haarlem. zeg ik dat goed? Zeg ik dat goed? Nee, nou, Nieuw Amsterdam. Nou, hmm, wil, wil, ik, wil, wil, wil, ik een beetje vanaf zijn. Maar goed, ehm, band bestaat uit uh, Jelmer Gunning, Julius, Henk, Samurai. Maar daar schuilt Sam Kuik achter. En Tom de Hunt. Dat zijn eh, de mannen die, eh, die Total Seclusion vormen. En eh, destijds zijn ze ingestroomd via de vier voorronden. Doordat ze de winnaars waren van de Flinties trofee. tenminste zo'n bandwedstrijd bij de Flinties. En daardoor wisten ze door te komen. Watch Your Drown was van Room for Elephants. Die hoorde je daarvoor. En als het goed is daarvoor. Maar dan moet ik even weer dat lijstje er even bij pakken hebben we uh, eh, Ties en daarna om met Hide and Seek kunnen horen. Dat eh, was het blokje van drie. Gaan we weer verder met, eh, met een blokje, nou blokje weer van twee. Dat past weer iets wat beter bij elkaar, want het heftige werk hebben we nu wel een beetje achter de rug. Ik zou bijna ook zeggen van fasten your seatbelts, doe je veiligheidsriemen maar om. Maar goed, dat is nu niet meer nodig, want we gaan naar de maan. En zij zitten al vanaf het begin van het bestaan van deze band al in ons programma. Veline! bang. Als ik bang ben, kruip ik weg. zo komt één keer in de zoveel tijd eh, Rebecca Sier eh, eh, weer terug in Alternative FM. ze heeft hier ook al een paar keer van zich laten horen. Tenminste niet hier in, lijfelijk in de studio, maar wel het materiaal wat Rebecca Sier heeft afgeleverd. Zelf ook als singer-songwriter actief, maar dan praten we van een hele tijd terug alweer. Dat is in de periode dat we zelfs in onze oude studio van CFM hebben gezeten. Eh, toen draaiden we al het eh, werk van Rebecca Seer, Maar eh, ze is ja, min of meer gevonden door Anne van Schothorst. En het komt natuurlijk denk ik ook omdat zowel Anne als Rebecca samenwerken met Thijs de Melker in een studio in Amsterdam. En dat is ook hier weer het geval, want dit nummer Y is uit diezelfde studio van Thijs de Melker weer gekomen. Ehm, dan Veline met Naar de Maan. Eh, ze, hebben zich al ingeschreven wat eh, nou ja, de boeking... Eh, zo werkt het dan. Pop Popronde Nederland die, die gaat dan op een gegeven moment een beetje aflopen schuimen van... zijn er nog leuke bands die wij in een, buiten de regio van waar de band dan oorspronkelijk vandaan komt... ergens neer kunnen planten. Nou, dat is dus gebeurd. En eh, nu moeten eh, de rest van Nederland maar volgen. Ehm, lijkt me leuk, want eh, de grote groep... of er is een bescheiden groep volgers bij Verlina. Maar ik vind dat die band gewoon veel meer verdient. En daarom draaien wij dat werk. Dus zo simpel ligt het. vorige week, toen was er nog iets heel bijzonders. zo bijzonder vond ik het zeker wel. Want ik werd een beetje gegrepen door het verhaal van Tim van Doorn. Die kennen we nog uit de finale van de Grote Prijs van Nederland in 2011. Gewonnen door uh, Jori Zwart uiteindelijk. Eh, maar Tim die is eh, zelf singer-songwriter van oorsprong. En ik kwam hem twee jaar later nog eens een keer in Delft tegen. En nu houdt hij zich bezig met het produceren van muziek. Onder andere een, een ding van Frank Doesburg van Scare the Bear. Juist, die. dat was, dat was een, ja, leuk. Maar goed, Tim is verhuisd naar Antwerpen. Maar hij heeft eh, natuurlijk, eh, zijn hebben en houden heeft hij meegenomen. En dat was eh, ook de hond die met hem meeging. En die hond, die is twee weken terug overleden. En wat doe je dan als je singer-songwriter bent? Dan pak je je gitaar en dan ga je gewoon een liedje over je hond schrijven. En dat is zo mooi geworden dat ik hem nu gewoon maar weer draai. Tim van Doorn met Kobus. Your heart knew it was time, but mine cannot accept. No more true long shirts. I'm so glad that we've met. Six years are far too short. I'll try to understand. Don't cry because it's over. can only hope you're in a better place than the last few weeks. I still see you running in the fields. I still feel you breathing close to me. I need a hug, but you were nowhere near, near me. Your heart knew it was time, but mine cannot accept no more true longshore so glad that we've met. Six years are far too short. don't uitgebracht. Twee nummers, uh, eh, Silvertong en Wonderlust. Eh, deze die eh, draaien we het meest, Silvertong. eigenlijk vanaf het moment dat we hem hebben. En daarvoor hoorde je Tim van Doorn met Kobus weer toegekomen. Ja, hoe kan het ook anders? die zit er eigenlijk ook al vanaf het moment dat hij is uitgebracht in het programma. Dat is dat mooie nummer van Michel Ebbe. En de clip is opgenomen in Honfleur in Frankrijk. En dat nummer dat heet A Song for Fall and Darkness. En natuurlijk is ook nog een vocale bijdrage van Elma Plezier van Halfway Station.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 Près de toi, je resterai en silence, je te rêverai au printemps. Pardonne-moi mes, mes péchés, l'éternité, elle vient rapidement. Tout est fini, il n'y a plus rien à dire, tu es toujours avec moi. Regarde-moi dans ton cœur. L'automne est presque là. Pendant tout ce temps, tu restais avec moi. Désormais, tu vas m'oublier. S'il te plaît, veux tu m'oublier? Ja, want de zomer is eh, bijna voorbij. En eh, als je dan op een gegeven moment ook weer dit eh, dan weer tegenkomt. Ja, ik weet niet. Het heeft altijd zoiets van, van een weemoedig gedeelte van de tijd van het jaar. Zo'n beetje. laatste zomermaand is dus ook wat ik zeg aangebroken. A Song for Fall and Darkness. Gemaakt door Michel Ebbe. De dame die je er hebt op kunnen horen was niemand minder dan Elma Plezier. Nou, we zijn nog net op tijd, Marcus. Want eh, we kunnen weer eh, zeggen, eh, zoals altijd... Tot, volgende week. nog even voordat Marcus helemaal afscheid neemt. Want het, het is natuurlijk wel zo. Jij hebt het druk gehad. Timelapse plaatsen. hackathon ja. festivaletje. Ja, een, een, festivalletje kan je het wel noemen. Ja, wat is het eigenlijk? Een, een gathering van hackers in, in Almere is dat. Aha. Op die manier. Daar was ik bezig. Dus, dus- vandaar vorige week er niet. Nee. Een week daarvoor waren we er allebei oh, niet. Nee, want dat eh, was een werkoverleg eh, met, eh, met CFM. Maar goed, dat, dat hebben we allemaal overleefd. Ja. Ehm, ik ga het laatste doen, want anders komen we een beetje in tijd. Nou, dank, dank even voor de korte bijdrage nog in de uitzending. Maar goed, het, het zal ongetwijfeld zal Marcus zeer mm, binnenkort natuurlijk zich gaan melden als het gaat om de technische ondersteuning van live muziek. En daar hebben we hier weer een staaltje van. Want... Wij zijn Gifter en je luistert naar de akoestische versie van onze nieuwe nieuwe single Speechless. Inderdaad, want dat was uh, een tijdje terug toen ze hier uh, geweest waren. Ze zijn ook bij 3FM geweest. Jongens van Gifter en Speechless. Inderdaad, dag en veel plezier met Benno tussen 10 en 12. Take a look at yourself, take a look in the mirror. I was waiting for answers. But I've learned to let go. ready to move on, ready for change. When I ask myself, nobody changed at all. take a look at myself, I take a look at the stars, at the place where we first met. Long before I let go, the answers I've been waiting for appear while the tide is turning slowly.